De brand brak vannacht uit in een benedenwoning... en de flat van 16 verdiepingen werd daarna ontruimd. Tientallen mensen hebben eerst buiten gewacht... maar werden later opgevangen in het gemeentehuis van Diemen. Het is onduidelijk wanneer ze terug kunnen naar huis. In de flat wonen vooral studenten. Hoe de brand in de flat in Diemen is ontstaan is nog onbekend. De politie sluit de brandstichting niet uit. Ziekte mag niet leiden tot een lagere werkloosheidsuitkering. De Centrale Raad van Beroep heeft dat bepaald in de zaak van een vrouw die door ziekte zeven maanden niet kon werken. Toen ze haar baan kwijtraakte kreeg ze een lagere WW-uitkering. Volgens het UWV kwam dat doordat ze tijdens haar ziekte niet haar volledige loon had gekregen. Volgens de Raad mag ziekte in zo'n geval geen invloed hebben op de hoogte van de uitkering. In Spanje is het lichaam gevonden van een voormalige topbankier. Miguel Bleza was tot zeven jaar geleden voorzitter van Caja Madrid, een van de grootste banken van Spanje. Hij werd gevonden met een schot in de borst. De Spaanse politie denkt dat hij mogelijk zelfmoord heeft gepleegd. Bleza was betrokken en is veroordeeld voor een grote corruptiezaak bij de bank tijdens de bankencrisis. In Frankrijk is de hoogste militair opgestapt. Generaal de Villiers is het er niet mee eens dat hij van de regering van president Macron dit jaar 850 miljoen euro moet bezuinigen. Op die manier kan het leger het land niet verdedigen, zegt hij. Vrijdag zou er nog overleg zijn tussen Macron en de generaal, maar die heeft dat niet afgewacht. Het weer, veel zon, ook wolkenvelden en het is 27 tot 32 graden. Later vandaag kans op stevige onweersbuien met zware windstoten, hagel en veel regen. Morgen is het minder warm en dan is het half tot zwaar bewolkt met soms een bui. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.